Mark Hokken met het NOS-journaal. Stichting Duinbehoud spant samen met onder meer Milieudefensie... een kort geding aan tegen de komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens de organisaties moeten de werkzaamheden aan het circuit worden stilgelegd... omdat die kunnen leiden tot wat zij noemen onherstelbare natuurschade. Het leefgebied van padden en zandhagedissen dreigt blijvend te worden vernield... zegt Stichting Duinbehoud tegen NH Nieuws. Het circuit kreeg eerder ontheffing van de provincie om Zandvoort klaar te maken voor de eerste Grand Prix in decennia. Rond deze tijd doet de rechtbank in Den Haag uitspraak over het overlijden van een demente vrouw. De verpleeghuisarts die euthanasie pleegde wordt verdacht van moord, maar het OM heeft geen straf geëist. De patiënt had, toen ze nog helder was, een euthanasieverklaring opgesteld, maar die liet nog vragen open. En toen het eenmaal zover was, gaf de demente wisselende signalen af. Toch werd haar leven beëindigd. Het vonnis van de rechter moet artsen meer duidelijkheid bieden over zulke ingewikkelde gevallen. Een gezin dat vast was komen te zitten in de Californische wildernis is gered dankzij flessenpost. De man, vrouw en hun zoon van 13 maakten een trektocht... maar konden na drie dagen niet verder doordat een waterval hun weg versperde. Er zou een touw moeten hangen, maar dat was onvindbaar. En er was geen mobiel bereik en teruglopen zou te lang duren. Dus de man gooide daarop een fles met een briefje in de rivier... dat binnen een paar uur door wandelaars uit het water werd gevist. S'nachts kwam er al een helikopter die via een luidspreker meldde... dat het gezin de volgende ochtend zou worden gered. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Vanuit het westen vanmiddag ook soms droge perioden. Maar ook vanaf zee weer nieuwe buien. Het wordt 16 tot 19 graden en het waait soms stevig. Aan zee soms een harde zuidwestenwind. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Blijft dan overal droog. Het wordt niet warm, iets warmer eh, dan vandaag. 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 Luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. would you dance with me?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 begonnen met Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. Gevolgd door René Kleine met Mr. Blue. Zandvoort Alive, 15 september van 4 tot 12 uur s avonds. Visualiseer zand tussen je tenen, een heerlijk vers gemaakte mojito in je linkerhand, de vuist van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat en de blije gezichten van je vrienden om je heen. Dat kan alleen maar Zandvoort Alive zijn. dan heb ik het, een eh, gouden oude uit 1998. En dan heb ik het over Cher met Believe. Believe is een single van de Amerikaanse zangeres Cher uit 1998. De nummer bereikte de nummer 1 positie van de Nederlandse top 40... circa 32 jaar na haar laatste nummer 1 hit. De single Believe samen met de gelijknamige album... zorgde voor een kortstondige comeback van de toen 52-jarige zangeres. De popnummer, dat in een licht dancejasje gegoten was... werd gekenmerkt door het verdraaien van Cher's stem door middel van autotune... een destijds vrij nieuw stemeffect dat vaak wordt verward met de vocoder... De producent van het nummer, Mark Taylor, zou als test van een dergelijke autotune-apparaat de vocals hebben bewerkt. Cher zou het zo fantastisch hebben gevonden dat ze effect beslist in Believe wilde gebruiken, tot ongenoegen van haar platenmaatschappij. De single werd een wereldwijd nummer 1 hit, waarna het gebruik van de autotune in de popmuziek sterk toenam. We gaan luisteren naar Cher met Believe. custom boardmotoren en classic surfboards, inclusief drag race. At the Beach. Afgelopen jaar trok het evenement ruim 2000 bezoekers. Zij konden zo'n 120 oldschool custom board motoren bewonderen. De korte baanraces aanmoedigen, fancy surfboards testen, diverse stands bezoeken, luisteren naar fijne beach tunes en genieten van heerlijke maaltijden op het foodcourt. Om het evenement af te sluiten vertrokken alle deelnemers naar circuit Zandvoort waar de ride-out plaatsvond. In 2019 zou Bike Boards plaatsvinden op 15 september. De exacte invulling moet nog worden bepaald, maar uiteraard zal er weer een vernieuwd aspect worden toegevoegd. Blijf op de hoogte via onze website www.bikesandboards.eu. Ik herhaal www.bikesandboards.eu. En de tijd is van half elf tot negen. To see or not to see, there is no question. ZFM. Mijn 3 in 1 is van de Tielman Brothers. En dat was een Nederlandse rockband die ontstond in de jaren 40 en in verschillende bezettingen tot en met de 21ste eeuw actief was. In haar hoogtijdagen, eind jaren 50, begin jaren 60, bestond de groep uit vier gebroeders Tielman. Reggie, Fenton, Andy en Lulu. Ook hun zus Jane heeft met de Tielman Brothers opgetreden. Andy Tielman heeft ook een solo carrière gemaakt. En als voorman van de Tielman Brothers schot hij als een van de pioniers van de rock'n'roll in Nederland... en grondlegger van de Indo-rock in Nederland. In 1966 bracht Tielman zijn eerste solozinger Little Love Lady uit... Zijn muzikale loopbaan liep van 1948 tot de 21ste eeuw. Andy Tielman overleed op 75-jarige leeftijd aan kanker. Dit waren dus de Tillman Brothers met Little Bird. En we gaan door in onze 3 of 1 alleen met Andy Tillman. Don't Cry For Me and Don't Cry Mama. surrender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

Ich mich. Oder? Oder wir uns?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 Zandvoort Museum is het centrum van kunst en geschiedenis in Zandvoort. Kunst aan de hand van actuele tentoonstellingen over nieuwe en oude kunst. Aanverwante lezingen en rondleidingen. Creatieve workshops en het museumpodium. Platform voor poëzie, theater, muziek en dans. Een actuele programma voor tentoonstellingen, lezingen, workshops, museumpodium, rondleidingen en wandeling vindt u op www.zandvoortmuseum.nl de geschiedenis herleeft. Onder andere aan de hand van de interactieve collectiebeheer. De erfgoedlijn voor basisscholen, georganiseerde wandelingen door het oude centrum van het dorp, rondleidingen en tentoonstellingen over diverse onderwerpen uit de geschiedenis van het veelbesproken dorp aan zee. Kortom, er is voor ieder wat wils in het Zandvoorts Museum.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 like a candle and its flame bring back the light. Meer luisterplezier met muziek en informatie.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 moet ik tien keer ondevenaar. Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde Van dik hout tot jij mijn liefde voelt. Ja, en de volgende band hoeft eigenlijk geen introductie. In My Life, The Beatles. Veen is het bezoekerscentrum de Kennemerduinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hier kunt u informatie krijgen over de duinen en de bosgebieden en de landgoederen die het park aan de oostkant omzomen. Het NPZK organiseert in samenwerking met het bezoekerscentrum talrijke activiteiten, excursies en verjaardagspartijtjes in de buitenlucht, voor jong en oud. Het bezoekerscentrum geeft informatie over wandel- en fietsroutes... en uitleg over de flora en de fauna in de geschiedenis van de duin. Well, it goes like this. fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah. broke your throne.